Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie in Rotterdam staat vanavond op scherp. Het heeft te maken met een wedstrijd van Feyenoord. De club speelt vanavond in de Conference League tegen Union Berlin. Gisteravond ging het al mis. De directie van de Duitse club zat op een terrasje in Rotterdam... en werd daar aangevallen door tientallen Feyenoord-hooligans. De eigenaresse van de tent was erbij. Eigenlijk rond een uurtje of iets voor tien uh, brak de hel los... De hoorde overal gejuich eh, en gezang van liederen. En toen eh, stormde heel het terras van de mensen die op het terras zaten. En dat waren de bord van Union Berlin naar binnen. En toen zagen we overal glaswerkstoelen en tafels over het terras heen vliegen. Het ging vandaag sowieso veel over supportersgeweld. De laatste weken is er veel gedoe in en rond stadions. De KVB en de clubs zijn het zat en willen strengere maatregelen... zoals boetes en stadionverboden. In het ergste geval kan er zelfs helemaal geen uitpubliek meer worden toegelaten. Het Openbaar Ministerie verdenkt een jongen van 15 uit Den Haag van een dodelijke duw. Hij zou eerder deze week een man van 39 uit Polen onder de tram hebben geduwd. Die overleefde dat dus niet. De jongen moet morgen al voor de rechter komen. Vrouwen die zich tijdens hun zwangerschap laten vaccineren tegen corona... krijgen niet vaker een miskraam dan vrouwen die dat niet doen. Dat zeggen onderzoekers uit Noorwegen, Canada en de VS. Het maakt volgens hen ook niet uit welk vaccin er gebruikt wordt veel kapotte dakpannen, omgewaaide bomen en gesneuvelde ramen vandaag. Het slechte weer van vannacht en vanochtend heeft flink huis gehouden. Op sommige plekken was er zelfs een windhoos, zoals op deze camping in Gelderland. We lagen in onze tent, als een van de weinigen overigens, de rest allemaal in de caravan. Eh, wat, we al, wat ik een beetje al dacht, is eh, dat er een wervelwind is over, eh, overgekomen. En dat was wel heel duidelijk. Echt een aantal seconden, halve minuut. Onwaarschijnlijke herrie. nou ja, de tent werd bijna opgetild en voor de rest... Ja, dan ga je naar buiten en dan ga je kijken en dan ga je aanruimen letterlijk en figuurlijk. Gelukkig waren er geen slachtoffers. Dat was wel anders in Barendrecht. Daar raakten vier mensen gewond toen een windhoos kwam langs razen. Bij verzekeraar Interpolis zijn al honderden schademeldingen binnengekomen. Het weer, veel regen en wind vandaag. Op sommige plaatsen kan het onweren en hagelen. Vanavond iets rustiger, maar morgen weer onstuimig met 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is niet bijzonder veel aan de hand in Noord-Holland. Alleen op de A4 is het wel aansluiten van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Leidsendam heb je een half uur vertraging nog. Mede door de nasleep van een ongeluk.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 Als er één ding is wat ik het meeste mis, zijn het jouw armen om me heen. Want telkens als ik aan je denk, dan zijn mijn zorgen even weg. Niemand anders dan jij geeft me steeds weer dat gevoel als ik aan je denk, dan lijken dromen leven zeg. En in al mijn gedachten ren ik naar je toe. Al komt de zon niet op, al valt de regen. Kan mij niet schelen als je bij me wat ik voor jou voelen kon, dan had ik dat al lang gedaan.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 Het slachtoffer kwam daarbij om het leven. De jongen wordt verdacht van doodslag. Twee anderen zijn vrijgelaten. Het is nog niet duidelijk of Marokko repatriëringsvluchten naar Nederland toestaat. Transavia wil gestrande reizigers met extra vluchten ophalen... maar moet wachten op toestemming van de Marokkaanse autoriteiten. De politie heeft een man uit Apeldoorn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in Veendam, tien jaar geleden. Daarbij kwam een brandweerman om het leven. De verdachte is aangehouden na een DNA-match. Het weer. Vanavond neemt de wind af en vooral in het noorden kan nog een bui vallen.